Dat zei hij op zijn eerste persconferentie in Brussel, waar hij gisteravond voor de functie werd gekozen. President Obama heeft de benoeming verheugd verwelkomd. Hij zei dat Europa een nog sterkere bondgenoot van de Verenigde Staten zou worden. De EU-functie is onder meer bedoeld om Europa buiten de eigen grenzen een duidelijk gezicht te geven. Nederland is gedaald op de ranglijst Paying Taxes... die de belastingdruk voor middelgrote ondernemingen vergelijkt. De lijst van bijna 200 landen is opgesteld door de Wereldbank en PricewaterhouseCoopers. Coopers. Nederland zakte van de 30ste naar de 33ste plaats, ondanks een aantal belastinghervormingen. Delen van Groot-Brittannië kampen met grote wateroverlast en overstromingen. In Noord-Engeland, West-Schotland en Wales zijn huizen ondergelopen. Hulpdiensten gebruiken een helikopter om ongeveer 200 mensen te redden. In 24 uur tijd viel op sommige plaatsen in Groot-Brittannië 170 mm regen. In Brabant zijn gisteravond 16 mensen opgepakt tijdens een grote politiecontrole. De politie hoopte met wegblokkades, inbrekers, straatrovers en overvallers te pakken. Twee gezochte inbrekers zijn opgepakt, de anderen werden opgepakt, hadden boetes openstaan. Negeerden een stopteken of waren illegaal in Nederland. 21 auto's in Brabant werden in beslag genomen vanwege een belastingsschuld. Minister van der Laan grijpt in bij woningcorporatie Rantree in Deventer. Oud-burgemeester Lensen van Emmen moet orde op zaken gaan stellen bij de noodlijdende corporatie. Rantree heeft zich vertild aan de kosten voor het verdiepen van een laan. Het is voor de vijfde keer in een jaar tijd dat een woningcorporatie onder curatele wordt gesteld. De Oprah Winfrey Show stopt. Volgens haar productiemaatschappij vertelt ze vandaag in haar talkshow waarom ze ermee ophoudt. Oprah Winfrey wil stoppen in september 2011.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 Het geeft toch wel een hele mooie sfeerimpressie als u zo naar buiten kijkt. Ehm, ja, het weer zit niet heel erg mee. Ehm, goedemorgen, mijn naam is David Habig. Eh, ik zal vandaag de jazz-uitzending doen op eh, radio ZFM ZFM Jazz. Ehm, het is alweer 15 november. Ja, zoals ik al zei, het weer dat gaat niet heel erg mee zitten. Het blijft de hele dag een beetje regenen. En het zal, ehm, het zal tussen de 8 en de 11 graden eh, aan, aan zitten. Ehm, wij gaan snel verder met eh, Amos Lee met Colors. Yesterday I got lost in the circus, feeling like such a mess. And now I'm down, I'm just head. say Hij komt er weer aan. Het is 15 november vandaag. Om 12 uur bij de, bij de rotonde. Bij het, ik neem aan dat ze de rotonde bij het casino bedoelen. Um, om 12 uur 45 zal de burgemeester eh, Sinterklaas ontvangen eh, op het gemeentehuis. Dus eh, nou, het feest kan weer beginnen.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 om die nieuwe, nieuwe jazzartiesten echt te vinden. Ik heb dus eigenlijk, eigenlijk ben ik gewoon gaan kijken op de website van ehm, Ehm, Blue Note. En daar stond zij. Dus eh, aan, de, aan de hand daarvan heb ik eigenlijk eh, haar gevonden. En ze maakt best wel leuke muziek. Ik zal ze direct nog meer laten horen. every time Lisa Lois. Ik weet niet of die naam u iets zegt. Maar eh, het is Lisa. Lisa van Idols of X-Factor, een van de twee. Nou, ze gaat de goede kant op met deze, met deze dame. me. it's pouring, and my old man, well, he is snoring. Red Priscilla Ann dus. Geboren in 1984. Dus een jonge, jonge dame. Um, ze is onder andere bekend eh, geworden eh, dankzij eh, nou, twee optredens in de episode Grey's Anatomy. Twee episodes of Grey's Anatomy heeft ze er nummers mogen ten gehoor brengen. En Ghost Whisperer, de film Disturbia. En Night Rider onder andere. Dus ja, ze heeft een heel veel eh, van die eh, Amerikaanse series gespeeld. En eh, nou, ze is in 2003 is ze eigenlijk doorgebroken daarmee.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 Die heeft eigenlijk geen uh, introductie en zo nodig. Uh, we gaan verder met Raoul Midon met Waiting All My Life. Whenever I am near to you I don't know quite what to do My body starts shaking Baby, I'm not faking turn your eyes to me, it will be so clear to see that I'm not mistaken. And I'm hoping that you'll see what we'll say upon that special day. With our hearts is more than words can say. You'll be in these arms of mine eternally. I didn't know. way you look at me or oh, your personality. It's deeper than these things. And it's been going on so long. You give your love so naturally. You go to my heart, you see. You're all I'm dreaming special day with our hearts is more than words can say. Now you're in these arms of mine eternally, yeah. And I have waited all my life for you, but I didn't. snel verder met een andere eh, Blue Note artiest. Uh, eh, onze eigen Blue Note artiest. Of één van ons eigenlijk. Uh, Sabrina Stark. Ze heeft weer een nieuwe hit. A Woman's Gotta Try. Since the first day we walked the earth It's time to read the a woman's worth where there's love uur. Ehm, u luisterde zojuist naar Eric Trevas met Noveer. En eh, nu gaan we verder met het laatste nummer van dit uur. Eh, dat is onze andere Blue Note artiest, het Treintje Oosterhuis. What the World Needs.